vanuit de kerk Ruigoort. En En eh, we wachten, zijn in afwachting om kwart over vier. Dan zal het eh, dichtersprogramma beginnen. Het woord in ruigwoord. Eh, de dichters die gaan optreden vanmiddag zijn Jan Modaal, Maila Korlaar, Gabriel Smulevic en Sylvia Hubers. En het woord in de ruigwoord wordt gepresenteerd door Hans Plomp en Yvonne van Doren. En de DJ is eh, DJ Mei ehm, even kijken. Wachten af op het, eh, het volgende liedje wat eh, hij ons ten, ten horen gaat brengen. Je luistert naar Radio Ruigoort, rechtstreeks vanuit de kerk Ruigoort. and always will be. Ehm, dat was eh, ook weer een leuk liedje van DJ Meying. Ehm, ja, ik zeg meestal dat we dan om, eh, om eh, kwart over vier gaan beginnen. Maar de, dat is niet zo. Het loopt dus een beetje uit. En ehm, ja, de, dat maakt niet uit. Het, is, uh, spijt me dat ik jullie heb belo een belofte heb gedaan die ik even niet kon waarmaken. Maar we hebben nog even weer een klein muziekje van DJ Meijing. Je luistert naar Radio Ruigoed rechtstreeks vanuit de kerk Ruigoed. het gaat nu dan eh, beginnen. Luister naar Radio ja, Ruigoord, rechtstreeks vanuit mijn neus. Ruigoord. Zo is hij... Oh. Au. Krijg me nou bijna op mijn kop. okay. <laughs> Eh, we zijn al een beetje uitgelopen. Normaal, nou normaal, beginnen we altijd om kwart over vier. Ik geloof dat het nu half vijf is. Eh, we wachten nog eigenlijk op een paar mensen, maar het gaat iets te lang uitlopen. Dus we hebben besloten om deze heerlijke middag te beginnen. En ja, ik eh, zal even voorlezen wat op mijn t-shirt staat. Dat heb ik speciaal vandaag aangetrokken. Eigenlijk, uh, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar het leek me gewoon een goed idee om dat aan te trekken. En dan zal ik het laten zien. Er staat op verdom de oorlog. Nee, Simon zegt, verdom de oorlog en beziel de vrede. Eh, ja, en gek genoeg eh, heb ik eh, vandaag is de geboortedag van Johnny. Die is geboren 12 november 1944. En ja, hij is maar 46 jaar geworden, helaas. Dus hij is al heel lang dood. Maar hij leeft nog steeds. Want eh, ik kreeg nog een eh, cadeautje vorige week. Dat ja, de prijs, de Johnny de Johnny-prijs zou eerst weer niet doorgaan. Ik heb er jarenlang voor gevochten. Het is twee jaar wel doorgegaan, toen ging het opeens weer niet door. En nu kreeg ik vorige week het bericht dat het weer doorgaat, de Johnny. Het is toch een prijsje van 10.000 euro, dat is helemaal niet zo gek. Plus een paar prachtige beelden van, die gemaakt zijn door Arnhemse kunstenaars. Eh, van een, eh, ja, een beeld van Johnny zelf, hemzelf sprekend. Dat mag ik dan overhandigen. Maar het is pas in 2024 en ik hoop dan dat ik er nog steeds ben dan. Ehm, ja, oh ja, ik doe even striptease, omdat ik nou, omdat het Johnny's geboortedag is. Deze hangen we even mooi op. Even. Oh oh. En nou heb ik er één. Nu heeft een t-shirt uitgedaan, maar ze heeft wel een t-shirt onder. De geest moet waaien. Oh, oké. Okay. Dus hier aan, dat je het kan zien, dat, het, dat iedereen het kan zien. Lukt dat? <laughs> ah, dat doet Tosca wel, die kan het goed. Eh, ja, ik weet echt, het is altijd heel moeilijk, om eh, het gedicht uit te kiezen daar heb je er weer met de magistrale zon, is het al gauw natuurlijk. Ja, ik eh, was net eh, vorige week was ik, eh, in de kleine comedie bij een show van Joost Omen. En hij begon met Baudelaire, wordt dronken. Men moet altijd dronken zijn van poëzie, harsies of deugd. Het staat u vrij, maar dronken moet men zijn om de zware last van de tijd te voelen die je buigt naar de aarde, et cetera. En later in die show deed hij de magistrale, stralende zon natuurlijk ook. En dat was wel gek, want eh, Johnny heeft eerder zelf een show gehad in de kleine komedie. En daar is hij ook mee het hele land doorgetrokken. En dan, eh, ja, begon, deed hij ook de magistrale stralende zon. En het publiek deed nog even zeer goed mee. Als bij Johnny deden ze ook weer mee bij Joost Omen. Grappig. Hmm. Wel leuk. <laughs> Eh, ik ga nu even een gedicht lezen die een beetje meer past bij. Wacht even, staat hij goed? Staat hij goed? Ja, hè? Eh, een gedicht van Johnny, die eigenlijk helaas past ook weer bij deze tijd, al is hij in de 60s geschreven. En dat is eh, Op de hoogste top, heet dat gedicht. Na een moeizame klauterpartij langs de steile rotswand van een bodemloze diepte heeft hij eindelijk de hoogste top bereikt van een met sneeuw bedekt gebergte dat omsluierd door dichte wolkennegels zich aan hem voordoet als een extatische droom die hem in zo'n vergaande staat van verrukking brengt dat hij het gevoel heeft alsof hij moest sterven van vreugde en zich oppermachtig wanend, heeft hij toch nog medelijden met de dwaze wezens die diep onder hem in de bewoonde wereld bezig zijn met het produceren van de ene na de andere oorlog. En dat alleen om de reden dat ze de taal van de liefde niet verstaan in het kostbaar bezit van het vermogen om tot in de oneindigheid dubbele bodems te zien, ziet hij met schrik en beven hoe het menselijk bestaan door een golf van rampen ten onder zal gaan. En met het ontwakend besef dat onze planeet over zo'n miljard jaar naar de verdoemenis zal gaan Raakt hij in de ban van een ijzingwekkende wind, die snijdend als een mes door het merg en been gaat van zijn verkleumd lichaam, dat op deze grimmige hoogte eenzaam staat te pronken in het schijnsel van een flauw oplichtende zon. zijn eigenlijk zoveel mooie gedichten. Ik kan eigenlijk nog tien voorlezen, maar dan zal ik u Kijk, het gaat nu niet om mij, maar het gaat om onze gasten die eh, gaan optreden vandaag. Dit is maar even zo'n klein tussendoortje van mij. En ik geloof dat Hans ook een, eh, iets wil doen. Hans Plomp, hemzelf, gaat wat doen. En hij heeft een heel leuk fragment uitgekozen. Ik heb het goedgekeurd, hè, Hans, net. En eh, dat gaan we nu horen. En ik blijf zeggen, de geest moet waaien. Dank u. Eh, nou, dat was dus uh, Yvonne van Doren. Ehm, daar de striptease had ze nog, nog een t-shirt eronder. Eh, dus dat ja, we, worden een dagje ouder. Dit is Hans Plomp. Yvonne en ik allebei, we zijn drie dagen na elkaar geboren geloof ik. En we worden allebei 80 binnenkort. En eh, nou ja, natuurlijk. Eh, <laughs> maar die geest die blijft maar waaien. En eh, tot mijn enorme vreugde ook blijkt die ook van generatie op generatie te blijven waaien. En ik heb zelfs het gevoel dat die geestwind in nieuwe generaties behoorlijk aan het opsteken is. Want het wordt duidelijk, ja, zo kan het niet heel veel langer allemaal. En eh, jullie gaan het doen straks. Ehm, oh, ja, Yvonne, we hadden een stukje afgesproken, maar eh, dat ben ik kwijt. En nu valt dit hier open. Het, het heet Doorbraak. Doorbraak. Een verhaal uit mijn kleine hersentjes van Johnny, de selfkicker. alias Electric Goebbels alias onze voortreffelijke Johnny van Doren. Ehm, het gebeurde in het bitterst van de armoede. Er was amper geld om tampons voor mijn vrouw te kopen. Ik daalde af in het donkere trappengat. Een weeëngeur snoof ik op van schimmels en rottend hout. In het portaaltje beneden lag een brief. Ik zag dat de bezige bij de afzender was. Daar keek ik van op. Had er nooit contact mee gehad. Scheurde de brief open. En wat ik toen las. Ze hadden in een tijdschrift gedichten van me gelezen. En ze zouden graag een bundel van me willen uitgeven. Ik vloog naar boven om, om het mijn vrouw te vertellen. Is het echt waar? Ze kon het maar niet geloven. Wild van vreugde dansten we door de kamer. Buiten adem vielen we op het bed neer en ik fluisterde in haar oor. Het zal niet lang meer duren of je hoeft niet meer te werken op die klote kantoors. Zelfs niet voor een paar dagen. Ik ga het allemaal zelf verdienen. Ik kuste haar en haastte me de tampons voor haar te halen. Door de opwinding was ik die bijna vergeten. Johnny van Doren, nou zo'n jaartje of 40, 50 geleden. En, eh, eh. ja, dat is toch eh, verrukkelijk tijdloos. En ja, en hier, hier, hier vindt die, die, die geest, die ook in de jaren 60 heel heftig begon te waaien, die vindt hier onderdak. Terwijl ja, de, de officiële literatuur, ja, vind ik persoonlijk toch vaak een beetje saaier. Maar eh, de, de, wat ik dan beschouw als de levende literatuur die leeft, inderdaad als een gek op de podia, bij de hip-hop mensen, in de slams. In allemaal jonge mensen die niet zozeer sonnetten en kwatrijnen schrijven. Maar eh, het leuke van Ruigert is dat we hier zowel sonnetten en schrijvers hooglijk waarderen. Als, eh, ja, als alle nieuwe vormen van, van, van woordkunst. En ehm, als voorbeeld van die geest die maar blijft waaien en die zich steeds weer manifesteert, ook in nieuwe generaties, hebben wij vandaag hier een dichteres, ik zou bijna zeggen, uit de Ruigoedstal, geboren en getogen hier. En ehm, ja, ze is inderdaad van een hele nieuwe generatie, ze is 19. En ehm, ja, ik hoor haar voor het eerst voordragen onlangs in zaal 100. Ook zo'n plek in Amsterdam waar, eh, waar de geest waait. En ik stond helemaal paf. En ik ken haar al een poosje en ik wist dat er een hele briljante geest in eh, schuil ging. Sorry hoor, ik wil hier niet eh, helemaal over het paard tillen. Maar ja, hoe komt hij eruit? En plotseling stond ze daar in zaal 100 haar gedichten voor te dragen. En nou ja, ik draag geen petje, maar petje afzeg, dat is echt een een groot talent volgens mij in de dop, of eigenlijk al te doei. En ik wil jullie graag voorstellen aan Mila Korlaar. Welkom. Ik wil hem echt in mijn hand houden. Oh, Hallo iedereen. Ehm, mijn gedichten zijn in het Engels, dus ik hoop dat eh, iedereen het kan verstaan. Uh, Sitting at the dinner table, I see a cloud floating by. Listen to the food, it said. Looking down at my plate, I notice soft whispers coming from my spinach. We grow, so we're alive. We're alive, so we can be conscious. If you're conscious, why don't you resist being grown only for the sake of humans? I asked. Don't we all dream of our journeying to something bigger, more powerful than ourselves? to become one with all again. To me, going down your throat is returning to source. The spinach answered. Thank you. Oké, okay, en de volgende is geschreven vanuit het perspectief van een tijdreiziger. They told me Earth right now is well developed. All I see is grey squares and here and there a locked up plant. I understand why they say time here is weirdly spent. Between the people, no communication, no exchange. In their hand, a strange light box that seems to suck their face. What keeps them going here? What's the purpose of their lives? The smell of fear of death, when it's the only thing to surely arrive. Stuck in time, but a rock to the winds of change. The lines of time have been spun to a web. Now everybody seems to follow the same steps most people seem not really there. No wonder. They live in a system built on despair. In the old times, people of earth would watch sinners get murdered. Now they stare at a portal picking up news from the air. They call it the media, a fear eating monster creating confusion. Are humans that stupid? Are they under a spell? Don't they know what they are at the core of their cells? Water falling from infinity, finding its own river, always flowing to the seven seas, a never ending giver. When the droplet is all warmed up from the loving touch of Mother Earth, the droplet starts to rise again, returning to a time before birth, where there's nothing to complain, free from earthly worries and pain. After a while, even that gets old. Spirit water starts to get cold. Then it's time to descend and repeat it all again. Thank you. In my ecstasy galaxy, we all shine like stars. In my ecstasy galaxy, observing the world from afar. In my ecstasy galaxy, there's no need for ignorance. Living in remembrance, we get what we see. In my ecstasy galaxy, people don't fight, knowing the value of peace of mind, protecting it as a mother shelters her child. In my ecstasy galaxy, women are free, no longer haunted by incubi dancing barefoot on the grass, igniting ancient fire, where all the hate and all the lies burn from mass to gas, taken by the wind of desire. In my ecstasy gal galaxy, we are in love with being here. In my ecstasy galaxy, we see crystal clear. Thank you. Playing hide and seek while free falling in space. Playing hide and seek, what we run from, we chase most of the grown ups are infantile, living lives that are futile. Most of the children are wise, still not used to a world of lies. Please, parents, listen to your kids. Cups of creativity don't need lids. Stop building their imaginary roof, for it is not weatherproof. This light cannot be contained. Give your children the world unexplained. They will know which way to go. All they need is love to grow. Playing hide and seek while free falling in space. Playing hide and seek. What we run from, we chase. <laughs> Isn't it strange that a billion tiny pieces formed such a beautiful mass? The breath that catches and releases, through which the harmony of time can pass. As we fall into autumn, the rotten branches break, the green of the leaves goes, a walk to the lake to feel every wind that blows. Say goodbye to sunshine, to embrace the rain. Feel the rain, be the rain. For the rain knows how it is to rise and to fall down below, to be frozen in time, waiting for the heat of soul, to be soft when caressed, break bones when touched in the wrong way, to be a fragment in every piece of the whole. We all live the same story in different words isn't it strange? Yeah. Her long black skirt flows in the wind like thick smoke spiraling from burning cadavers. So alive, in the arms of death. So strong, but so vulnerable. A fire burns within her, destroying the old, transmuting destructive desire to creative desire, pain to wisdom, fear to trust in the silver thread, guiding her towards the right path. With an angel by her side and a devil who wants to fight, she whispers sweet words of revenge. She protects her as she descends, winning unseen battles in her field, knows when it's time to create a shield. A shield between her and this world. External knowledge does not satisfy her hunger. She craves to explore the ocean within, filled with mystical creatures, with stories of what was and has always been. When she wakes up in the morning, she holds her inner child in her arms, telling her she's safe and loved, even if it storms, even if it's raining blood. Her peace is her gold. She starts stroking her body, appreciating its beauty and power. No, this body is not for a man to devour. She knows the strength she's got. Slowly moving her hands down to her most sensitive spot. She knows that what she desires, she finds. She creates it with her mind. A vision of her with self being kind, combining love and pleasure, softly whispering to herself, no one can love you how I love you. No one can know you how I know you. I am green valleys. I am snowy mountains. I am wild rivers. I am the eye of the storm. She is an abundant, overflowing cup as the energy rises up vibrating higher and higher, becoming lighter and lighter. With our attention on loving herself and the intention of giving more love to self, she lets all the tension go, giving it to the endless flow, pulling on the lines of time what's in the future is already mine. Thank you. Ja, dit is alweer de laatste. En deze is um, een beetje troostend. Hush, little baby. Don't you cry. Give your worries to Father Time. Give your pain to Mother Earth. You've been in their arms since birth. Hush, little baby, don't you cry. The stars reflect the way you shine, even more beautiful when falling. Make a wish to rise again. Thank you. En nu mag ik de volgende gast aankondigen. En dat is Sylvia Hubers. Eh, ik ben erg blij dat ze hier is. Ik heb haar een aantal jaren hier ook zien en horen optreden. En ik was gelijk behoorlijk onder de indruk van haar manier van zien en kijken. Hè? Zij is, eh, nou ja, om even te introduceren. Zij schrijft, eh, ze is eh, een stadsdichter geweest in Haarlem. Al een tijdje geleden hoor, maar toch. En ze schrijft poëzie, proza gedichten en zeer kort proza. Ze zegt hierover, ik worstel ergens mee en doordat het een vorm krijgt, neemt het een andere kleur aan. Als ik haar, lees, als ik haar lees, bereikt ze bij mij dat ik anders kijk. Iets gewoons wordt ongewoon. Ik zie humor, maar ook de tragiek van het menselijk gedoe. Daar is zij ongeveer een meester in. En eh, ik moet zeggen, inderdaad, eh, sinds ik haar boeken gelezen heb, zie ik meer humor en meer tragiek. Want dat laat ze mij zien. En eh, ja, ik vind dat heel belangrijk en ik vind het heel mooi. Dus Sylvia Hubers komt nu voor u optreden. Sylvia, waar ben je? Zo'n aankondiging durf ik bijna niet meer. Eh, ik schrijf iets eh, tussen poëzie en proza. Ja. Tussen, pro, tussen poëzie en proza in. Dus als eh, u denkt, ja, maar dit is geen zuivere poëzie, dan, dan klopt dat. ik begin met Als morgen de wereld vergaat. Kun je microfoon iets meer toch naar je toe doen? Even kijken, zo. Ja. Ben ik zo verstaanbaar? Oké. Als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een boom, schreef Maarten Luther. Of was het een uitspraak van Martin Luther King? Elke keer zoek ik het op en elke andere keer ben ik het weer vergeten. Maar wat maakt het uit als ik vandaag maar met een schep en een kastanje het werk doe waaraan de naam hoop is gegeven? Als ik vandaag een boom plant, vergaat vandaag, morgen de wereld niet, pruttel ik terwijl ik de aarde aandruk en er water overheen giet. Zowel Maarten Luther als Martin Luther King zouden graag door mijn mooie, nog aan te groeien kastanjebos lopen, als zij dat nog konden, harkend in het verleden, mijmerend over de toekomst en de grond aanstampend in het nu. Hoe kan het nou toch dat iedereen normaal is behalve ik. Waar heeft iedereen dat geleerd om zo normaal te zijn? Hoe komt het toch dat ik vaak de enige ben in een gezelschap die abnormaal is? Kijk, de anderen, stuk voor stuk functionerende exemplaren van de menselijke gestalte in deze maatschappij. En dan ik. Wat doe ik hier? Wat zouden zij op dit moment denken? Ze vinden me vast stom. Iedereen vindt mij altijd stom. Mijn moeder zei: Doe toch eens normaal? En dan ging ik opzoeken in het woordenboek wat normaal is. Gewoon, niets verontrustends stond daar. Dus ik probeer altijd maar gewoon te zijn en niets verontrustends uit te stralen. De anderen, ja, zij, die hebben vast een cursus gevolgd. Anders waren ze niet zo, zo precies zoals het hoort. Ze moeten er hard voor hebben gewerkt, want het is niet makkelijk om alles precies te doen zoals het hoort. Ik ben te lui en daardoor ben ik abnormaal gebleven. Ik had beter mijn best moeten doen, moet je die normale zien, hun niet. Ze staan te stralen in hun alom geaccepteerde zijn. En ik sta hier, geheel en al een ander te wezen. Google vertelt. Google vertelt me waar ik het afgelopen jaar ben geweest. Google herinnert zich beter dan ik waar ik het afgelopen jaar ben geweest. En wanneer, hoe lang, waarom ik er was, dat weet ik dan weer beter. Denk ik. Google weet me te vertellen wat voor mij de hoogtepunten waren van het afgelopen jaar. Ik probeer ze te ontkennen. Google legt er foto's bij van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Ontkennen heeft geen zin. Google zegt dat ik het afgelopen jaar tijdens mijn reizen een kwart van de aardomtrek heb afgelegd. Zie je, ik had dus best ergens kunnen komen. Google vraagt of hij mij ook het komende jaar weer overal mag vergezellen met zijn opschrijfboekje in de hand. Ik zeg tegen Google dat hij op moet hoepelen Google zegt dat dat oké is, maar dat ik daar wel spijt van ga krijgen. Ik geef Google een klap op zijn plaat. Google stuurt een reclameuiting op mij af van incontinentiemateriaal. Waar ik gretig op aansla, want ik doe het in mijn broek van Google's niet aflatende pogingen om overal bij mij te zijn en alles van mij te weten. Afscheid. Een innerlijke monoloog. Afscheid is afscheid. Heb je nou nog niet genoeg afscheid genomen? Oké, zeg nog maar een keer hoi. Oh, je wilt nog een kusje geven. Dat kan niet hoor. Je hebt daarnet al precies de goede laatste kus gegeven. Daar kun je niet meer overheen. Sterker, het zal het afscheid alleen maar afzwakken. En je bent er toch al zo slecht in, afscheid nemen. Oké, nu mag het moeilijk zijn, omdat het voor altijd is. Maar je hebt er altijd een handje van om maar te blijven plakken. Denk je dat die anderen dat leuk vinden? Die zitten maar op jouw langdurig uitgestelde afscheid te wachten. En zo ligt zij hier nu ook, stervend als ze is, te wachten tot je eindelijk ophoepelt en ze zich weer met haar dierbare, haar echte dierbare, kan omringen. Zeg nou, doe hoog, Blijf niet hangen aan haar leven. Je kunt het niet verlengen door je aanwezigheid. Ga nou maar. Trek die deur dicht, loop de straat uit, sla de hoek om en zeg hallo tegen een willekeurige voorbijganger. De beste zijn, je hebt er niets aan. Van de beste zijn is nog nooit iemand beter geworden. Hoe beter je bent, hoe slechter het is. Denk maar niet dat je wat voorstelt als je een prestatie hebt geleverd. De beste zijn is alleen maar een puntje op een curve, geen lange streep. Op de overtreffende trap van voortreffelijkheden zou overtreffing pontificaal moeten ontbreken. Als de woorden beter en best geschrapt zouden worden uit ons vocabulaire, zouden we allemaal beter af zijn. Oh nee, niet beter, want dat is dan geschrapt. gezellig. Mijn man zegt dat ik te vaak het woord gezellig gebruik, ook in mijn werk. In het manuscript voor mijn nieuwe boek streept hij 17 keer het woord aan. Mijn man is leraar geweest. Hij streept graag aan. Nee, hij streept niet graag aan, maar hij is het nog niet verleerd. Aanstrepen is niet gezellig. Sorry. Het is niet gezellig. Als je aan gezellig komt, kom je aan mij. Ik vind gezellig het belangrijkste woord van de hele wereld. Ook al is het in de meeste andere talen dan Nederlands en Deens nogal moeilijk exact te vertalen. Dat zegt genoeg over de precaire positie waarin gezelligheid zich bevindt. Terwijl het oer-Hollandse zeg, zullen we het een beetje gezellig houden? de belangrijkste aansporing is die je elkaar maar kunt geven. Over de hele wereld, in alle tijden. Vraag ik aan mijn man, maar wat vind jij dan belangrijker dan gezelligheid? niks. Ik zou niet in een land willen wonen waar ze het woord gezelligheid niet kennen. Als je in een land woont waarin je niet, zeg, zullen we het gezellig houden? tegen elkaar kunt zeggen, wat moet je dan zeggen als het uit de hand loopt met de ongezelligheid? Alles doet pijn totdat het gezellig wordt. En daarom zal ik het woord gezellig gebruiken tot ik erbij neerval. nu ik het toch over hem heb. Mijn man uit laten praten is een belangrijk project. Misschien wel het allerbelangrijkste project waar ik ooit aan ben begonnen. En ook het moeilijkste. Want ik weet altijd precies wat mijn man wil gaan zeggen. En als dat niet precies is wat mijn man wilde gaan zeggen, is het wel wat hij had moeten willen zeggen. Als mijn man lange tijd niet heeft kunnen zeggen wat hij al dan niet had moeten kunnen willen zeggen, wordt hij stil. Hij wordt dan zo stil dat het niet meer gezellig is in huis. Als het te lang niet meer gezellig is, stel ik mijn communicatiereparatiekit in werking. Ik stel een vraag en wacht op het antwoord. Nog een vraag. Goede vragen. Ik luister naar de antwoorden. Omdat het crisis is, heb ik geduld. Overstijg ik mijn eigen beperkingen. Mijn ongeduld, mijn beter weten. Na een uur of zo begrijpen wij elkaar beter dan ooit tevoren. En neem ik me voor mijn man voortaan altijd helemaal uit te laten praten ook als ik na drie woorden al weet wat hij wil gaan zeggen en ook als hij toch weer iets heel anders zegt. Van je buik houden. Rustig, deze moet in één adem. Van je buik houden, van je hart houden, van je benen houden, van je tenen houden, van je vingers, je handen, schouders, neus. En van alles houden dat in dat zware hoofd van jou de hele dag en de hele nacht heen en weer springt om jou af te houden van het houden van je armen, je benen, je buik, je botten, je neus, je ogen, je oren, je mond en je hart. Tegen wie ik het heb. Als ik wist wie ik was, kon ik mezelf zijn. Ze zeggen steeds dat je jezelf moet zijn, alleen maar jezelf. Maar wat als je niet weet wie je bent? Wie je bent zeggen ze er niet bij. Zoek het even lekker zelf uit. Dat zeggen ze als ze zeggen dat je jezelf moet zijn zonder daarbij te zeggen wie je bent. Nou, weet jij wie jij bent? Ik durf te weten dat zij zelf dat ook niet weten wie ze zijn. Dat zij dat ook niet weten en dan tegen de anderen gaan zeggen dat zij zichzelf moeten zijn. Maar dat, dat ze dat net zo tegen zichzelf konden zeggen, zeg ik dan maar tegen mezelf. Ook al weet ik dan niet tegen wie ik het heb. Ik wil besluiten met een eh, kleine ode aan Ruigoord, die 50 jaar al als kleintje tegen grote reuzen bestand is geweest. Eh, fantastisch, ja. Eh, als je, het is een gedicht. Als je denkt, oeh, leuk, leuk, leuk gedicht. daar liggen wat exemplaren. Neem het mee als je dat wilt iets kleins doen. We moeten iets kleins doen. Een klein wonder moeten we verrichten. Eén klein persoonlijk wonder. Eén wonder moeten we verrichten per persoon. En dan, als iedereen dat gedaan heeft, één klein wonder verrichten, dan tellen we de wonderen die ontstaan zijn bij elkaar op. En dan dan hebben we een groot wonder. Kijk, zo simpel zit nu eenmaal een groot wonder in elkaar. Dank u wel. afwisselend is het woord? Ongelooflijk. En eh, eigenlijk is eh, poëzie helemaal niet zo saai als ons eh, wordt voorgeschoteld over het algemeen. Woord voor woord, direct, opneembaar. Dat is de poëzie waar volgens mij die, zo, die de rol speelt, die poëzie moet spelen. En ja, ik vind veel onbegrijpelijke poëzie, eh, ja, het is helemaal niet zo onbegrijpelijk. Want als je dan eigenlijk goed kijkt wat er staat, dan, ja, dan staat er niet zoveel van... Eh, ja, de stoel die net eh, links stond, die staat nu rechts of zo. Maar goed, levende poëzie en in heel veel vormen. En nu vind ik het geweldig om een veteraan die, zolang als ik al leef, op de achtergrond aanwezig is geweest met zijn underground cabaret, met zijn stekende humor, eh, theater tussen de schuifdeuren in de jaren 70 herinner ik me. En steeds verdwijnt hij weer van toneel. Hij heeft altijd geweigerd de grootheid die hij is eigenlijk te verzilveren. Daar is hij ook te ondeugend en te wild voor, denk ik. Maar eh, tot mijn enorme verrassing is hij een gentleman in volle glorie en helder van geest. En staat nu voor u Gabriel Smulevic. <laughs> verlaten godshuis. Dit, doe ik al zelf. Ja. AV. Ah, AV, dames, mannen. Niet dames, mannen, maar dames, mannen. trouwens, dames en mannen zijn ook uh, Nou, misschien een stoel? Of zo, geef maar een stoel. Eh, je luistert dus naar Radio Ruigoord, rechtstreeks vanuit de kerk Ruigoord. Um, ehm, uh, eh, dichtersmiddag. makkelijker, hè? En eh, nu is dan de beurt aan Gabriel Schmulewitz. Ik heb niet veel te vertellen, alleen maar iets te schrijven en te staan, uit te staan. Ach, is niet elke moord een vergismoord? is niet elke spiegel een achteruitkijkspiegel. Elk boek een woordenboek. Elk huis een gekkenhuis. Elke auto een zieke auto. Elke tuin een dierentuin. Elk beestje een lieveheersbeestje. Ach, lief beheers je een beetje. Ooit ging een kannibaal met vork en mes eten, waarmee van toen af onze beschaving aanving. Nog slaakt menig fastfoodketen oorlogskreten. Proef het slagveld, kanonnenvlees, vreten. Lepel jouw lethargische pap met scheutig wat brandend water. Klotsend gesmak klinkt je ochtendkater uit evenwicht op ongemak. Schaamte stroomt over je huilbui ontbijt. Schuif dichter aan, meid, zuiver tederheid. Leegte vanuit de eerste bron. Wateren in de nieuwste put. Dronken tegen de kale rots. Tranen over de laatste zee. Tien geboden. Israël moet capituleren. Israël moet naastenliefde tonen. Israël moet bewijzen dat zijn, haar geloof een waar, rechtvaardig geloof is. Israëliërs moeten niet pretenderen dat zij betere mensen zijn dan Palestijnen of wie dan ook. Israël moet zijn, haar grote mond houden. Israël moet verhuizen naar een ander land. Israël moet zijn haar omringende islamstaten erkentelijk zijn voor de genoten gastvrijheid. Israël moet verder vriendelijk bedanken voor de eer. Israël moet niet vergeten. Israël moet beter weten. Was getekend Adolf Einstein. Beethoven. <clears throat> Alle volken moeten vreemd gaan, jij en ik plus God weet wie. Dan zal niemand meer alleen staan, nooit weer oorlog, pot, verdrie. Godverdomme, godverdomme, staakt het vuur en het offensief. Nooit weer vliegtuigen met bommen, enkel zoenen met mijn lief. Het vuur van tirannen zal ons niet knechten. De klok geeft de tijd het pad in te slaan op weg naar een land waar niemand moet vechten. Verlies geen minuut, het uur breekt al aan. Je moet je vermannen, de muur is te slechten. Achter de horizon zullen we gaan, waar geregeerd wordt door mensenrechten. Vraag niet waarom, blijf daar niet staan. Ik vond het juist wel een mooi moment eigenlijk. Ik dacht, laat maar gaan. Zegeningen. Er was een tijd dat we ons in het paradijs waanden. Op aarde was alles openbaring wat we aan den lijve ondervonden. Hetgeen zich aan ons geestesoog voltrok was een hemel die voortdurend openging. Spoedig evenwel was de dag voorbij, de nacht trad in. De zonneschijn werd vervangen door het maanlicht. We maakten kennis met leven aan de zelfkant, ook wel de hel genaamd. We mogen van geluk spreken daar heel uit te zijn uitgekomen. Nu schijnen we in staat te zijn om afstand te nemen van dit proces door onder woorden te brengen wat ons voor ogen stond, bewoog of hoog zat. Ondanks alle pijn, de weemoed en het verlangen prijzen we ons gelukkig dat hier inderdaad sprake van is. De stem van het woord moet al geklonken hebben voordat er een mens op aarde rondliep. Spraak ontstond uit noodzaak door oneenigheid over wat men hoorde of meende te horen zonder dat iemand iets gezegd had. Tot dan toe was het woord louter een belofte geweest, iets dat altijd en overal aanwezig was en bij uitstek alle levende wezens met elkaar verbond. Door het woord uit te spreken werd de geest die de mens verenigde vermoord en daarmee ook zijn onschuld. Er was echter altijd een herinnering aan die stem. Naarmate de tijd vorderde, groeide het verlangen naar de eenheid en de vrede van weleer en ontstond er een behoefte aan het gezamenlijk oproepen van dat gevoel. Men leerde te geloven, ondanks dat er niets te geloven viel. Toen de mensen de schepping zagen voor het eerst, hadden ze hun mening vastgesteld en s'avonds zijn ze gaan slapen. De volgende dag was de schepping alweer afgezaagd. Moesten ze hun mening herzien? Is alles in de war geraakt? Zijn ze achterop geraakt? En zo is de hele wereld een soort bagagedrager geworden. Ja, ja, ja, ja. De schepper, hij schept een planeet vol ideeën. De mens, zijn adept, vaart over de zeeën met bangheid behept vol barensweeën. Het is nooit weggeëpt sinds de Hof van Ede. Het gevoel van genept zijn of uitgegleden of keihard gemept. We hebben de P in. Ons hoofd hangt verlept als een vod naar beneden. En wat hier gerept wordt, gaat ook de play in. Als het je oppept, ik ben al uitgescheen. Te wachten sta ik in mijn tuin tot de makrelen die in de bomen hangen zo rijp zijn dat ze ter aarde vallen. Dan zal ik ze vangen. Die ene boom buigt al een beetje schuin. Onderwijl in de vijver smijt een kittelorige banaan haar trossen los en zet het op een woest wild water zwemmen. Laat maar gaan, die eetrijpe meid valt met geen havenloods te temmen. De schepper zelf bakt haar niet bruin. Als kind had ik al neigingen tot curieuze spelletjes. De meisjes die voorbij gingen, trok ik aan hun lelletjes. Het steeg ze naar de oortjes en ze slaakten bange gilletjes. Hun moedertjes, vertoornd, gaven hen dan op hun billetjes. Maar ik wilde er niets in fluisteren, een oneerbaar voorstel. Dan nee, ik vond mijn geluk in het betasten van een oorlaag. Toch heb ik door de jaren veel vrouwenvlees versleten, maar ik gaf slechts om hun lelletjes en dat is me verweten. Dan kwam er steeds weer dat moment en dan vonden ze het welletjes dat ik genoeg had aan het kijken naar het bungelen van hun lelletjes. En oh, nu, nu, nu, nu zit ze voor me. En wat zijn ze lief en roze. Ik wou maar dat ze ophield met kussen en met kozen. Lieve schat, ik ben het zat. Ik moet het je vertellen. Niet dat ik je niet zoenen wil, maar ik prefereer je lellen. En dat ik je nu verlaten moet, het snijdt me door de ziel. Maar je schoonheid is te groot voor een lellofiel. Dank Dat was eh, Gabriel Smoelewits. Ja, de weer afgesloten. Eh, oh, nog verder. ingepakt. En dan kijken we of bus 382 voor ons klaar staat. Wij danken u hartelijk voor uw aandacht. Nog <laughs> veel geluk. Nog veel geluk. Eh, je luistert nog steeds naar Radio Ruigoord. Ja, dat was Gabriel Smoelewits. En eh, bijna, wat mij betreft, bijna een, eh, eh, terugkeer. Meer fantastisch dan, dan de Rolling Stones eigenlijk. <laughs> Ehm, en dan nu, ja, weer een volkomen ander aspect van deze wonderlijke, ongrijpbare niet commercieel te branden kunstvorm, poëzie. En eh, deze dichter eh, heet, Jan Modaal. Ik weet niet eh, van welke generatie hij is, X, Y, Z. maar in ieder geval, het is een voorbeeld van alweer van die ongelofelijke geest die zich manifesteert Zelfs in een dichter met de bescheiden naam Jan Modaal. Uh, Jan Modaal, dat betekent hij moet even waarschijnlijk een kleine soundcheck doen. Ik mezelf even klaar. Ja, dat, <laughs> dat was de vorige keer ook zo. Hij gaat zijn gitaar natuurlijk uh, fine-tunen of zo. Ik kijk even naar geluidstechnicus en dan eh, van de eh, kerk. Oh, ineens eh, wordt het wel wat donkerder. Maar goed, ik schrik niet als het zo meteen heel hard gaat. Dan ga ik hem ook weer een beetje bijstellen. je luistert naar Radio Ruigoord rechtstreeks vanuit de kerk hoort En um, Jan Modaal is de laatste performer vandaag, muzikant en dichter. En uh, hij legt wat op eh, de katheder en ehm, hij staat een beetje in het eh, donker, maar het is buiten Hallo allemaal. Donker het is mij een genoegen om eh, mijn woord te mogen laten horen bij mijn favoriete kerkdienst, genaamd Het Woord in Ruigoord. Yeah. Ik ben uit de nevel gelopen en op een bureaustoel gaan zitten. Nog net geen broodrommel in mijn roze rugzak. Ik herinner me dat ik hier rondliep en hoe ongelukkig ik was. Dat ben ik nu niet meer, denk ik. Geluk is nu geen streven, meer een bijzaak die wellicht ontstaat wanneer de goden het willen. Ik wens niet te vluchten in taal die omvloerst, welke koers ik niet weet te varen. Bezwaren bedaren mijn wil, en het waren toch al niet de beste ideeën. Ik ben niet bang meer voor de toekomst. Hooguit voor onverwezenlijkte dromen ik wil mijn evenwicht vinden op een golvend schip. Ik wil even niks vinden. Ik raak de klip. Ik wil de tijd uitdoven met een emmer pis. Ik wil niks meer geloven. Niet weten wat ik mis. twee jaar nadat ik deze tekst schreef, kwam ik erachter dat als je nevel omdraait, dat je dan leven krijgt. Probeer maar, is echt zo. Het is dus een werk en een uitvoering, maar het begint ergens op te lijken. Ik larp dat ik mijn vader ben Draag overhemden en een broek met een vouw. Ik heb een horloge, ik heb geen tijd. Wat ik wil zal ik doen na mijn pensioen. Rekening, rekening, rekening, rekening betalen. Rekening, rekening, rekening, rekening houden verzekering, handtekening, tering. Armen gekruist, benen gekruist, frons op je face. Armen gekruist, benen gekruist, oh wat een feest. Waarom doe je zo serieus? Heb je haast of zo? Waarom doe je zo serieus? je Je staat in mijn aura, maar je zegt niks. Ik ben hier toch jou? Praat met me dan, ik kom hier voor de lol niet voor jou. Ik kom weer voor bier, niet voor jou. Heb ik pindakaas aan mijn reet, koffiebonen. Ik ben veel te mager, in mij kan je niet wonen. Ik ben een funky Ik schud alles af. Waarom doe je zo serieus? Heb je haast of zo? Waarom doe je zo serieus? Wil je dood of zo? gekruist, benen gekruist, frons op je face. Armen gekruist, benen gekruist, oh wat een feest. Waarom doe je zo serieus? Heb je haast of zo? Waarom doe je zo serieus? летают в шоу. Hé, grap, hoe is ie? Hoe was je vakantie in Griekenland? Goed gechilled op het strand, pina colada in je hand. Ben je nog wijze vluchtelingenkamptoeristen? Nee? Oké, okay. snap ik ouwe. Mag ik van jou een patatje oorlog met tranen? En een soufflé? Patatje speciale militaire operatie in Oekraïne. Vega burgeroorlog in Myanmar met joppie saus. Patatje hongersnood in Jemen. Hier op of meenemen. De Gazastrook is een levende hel. Mag ik van jou een frikandel? Armenië tegen Azerbeidzjan, daar weet ik verder niet zoveel van. India tegen Pakistan, heb je wat mosterd voor me dan? Oneenigheid in Afghanistan, gezelligheid met de Taliban. Ik eet paprika chips uit Taiwan. Kernwapens in Iran. Patatje oorlog. Patatje oorlog. Patatje oorlog. Broodje haat, Twee schijfjes tomaat. Broodje Giros 555. En een bami schijf. De bommen vallen als bitterballen. Een spervuur van frituur. Wat zijn kaasstengels in het Engels? Rassenhaat patat. Kinderbloed kroket. Granaatappel ijsje. Bomenkapsalon. Vegaburgeroorlog. Frikandelfstoffen. Loempiavondklok. Bitterballenbak. Patatje oorlog, patatje oorlog, patatje oorlog. ja, het zal wel. 2050. Alleen Limburg bestaat nog. De rest is ondergelopen. Mensen met een zachte G en leden van de PVV. Alleen zij komen nog in. 2050. Koningin Amalia vraagt asiel aan in Duitsland. Duitse bloed in de gouden sloep. Vloep, vloep. Onderweg naar Heinrich voor de visumaanvraagprocedure. 2050. Zonnepanelen drijven in de Amstel. Een omgevallen hijskraan is het kampement van het 5e regiment droogheidsstrijders in naam van vaderland en volk. 2050. Siri en Alexa blijken Flevoland gered te hebben. Werken aan een algoritmisch poldermodel met een incel of vijf voor een karretje gespannen met foto's van een bloot wijf. 2050. Amalia's asiel wordt afgewezen omdat haar bloed niet zuiver genoeg is. De gouden sloep vloept verder, verder, verder en spoelt aan bij Siri en Alexa in Flevoland. Wie bepaalt wat ik doe? Wie bepaalt wat ik lees? Wie bepaalt wat ik vind? Wie bepaalt wie ik bemin? Wie betaalt, bepaalt? Wie gebruikt is een product? Wie verdeelt, die heerst? Het is aardig gelukt. Ik blijf in het ritme van het algoritme. De info komt binnen en al die kinderzinnen. Ik leef in het ritme van het algoritme. Ik wil zelfstandig zijn, waar zal ik beginnen? Ik neuk het systeem vanaf mijn telefoon. Die met de meeste likes, die heeft gelijk. Ik lig wakker uit een boze droom. Het blauwe licht houdt me warm. Mijn ogen die rollen, mijn vingers die scrollen. Honden die dollen en kleuters die trollen. 5G verzet op het internet. Ik heb dolle pret in mijn bed. Ik blijf in het ritme van het algoritme. De info komt binnen en al die kinderzinnen, ik leef in het ritme van het algoritme. Ik wil zelfstandig zijn, waar zal ik beginnen? Leef ik mijn leven of word ik geleefd? Dat vraag ik me soms af. Wie bepaalt mijn agenda? Dat vraag ik me soms af. Ik blijf in het ritme van het algoritme. De info komt binnen. En al die kinderzinnen, ik leef in het ritme van het algoritme. Ik wil zelfstandig zijn, waar zal ik beginnen? Ik leef in het ritme van het algoritme. Een data gedreven slavenleven. Ik leef in het ritme van het algoritme. Ik wil zelfstandig zijn, waar zal ik beginnen? Geef me meer, geef me meer, min. Geef me waan, geef me waanzin. Zinloos, uitzinnig. Beginnend, beminnend. Kan het altijd dit blijven? Kan het altijd dit blijven? Geef me hoop, geef me wanhoop. Geef me hoofd, geef me waarhoofd. Grillig, gewillig. Begeerig, beginnig. Kan het altijd dit blijven? Kan het altijd dit blijven? Bedankt. Ik denk dat ik nog tijd heb voor één liedje. Oké. Oké, ja, ja, ik weet het. Ik hoor dat er allemaal eh, mensen 80 worden dit jaar. En in dit lied zit iemand van 80 en ze heet Corrie. Corrie van 80 zit op vier hoog. Met een nieuwe heup beneden komt een woning vrij. In de verkoop voor drie ton, dus onze Corrie pakt een koevoet en ze zet haar bedje neer binnen het uur is Corrie afgevoerd door een aardige meneer. Aha. De agent die Corrie het huis uitzet, woont niet in Amsterdam, omdat ook deze man dat toch niet betalen kan in de file. Vanaf Almere, elke ochtend in de wijk. Om het bezit te verweren. Mm, jongens, wat een strijk. Aha. De voorzitter van de woningbouw rijdt een dikke Benz zijn gelaat toont geen berouw. Hij vult zijn dikke pens in zijn woning op de Van Baarle. Doet Fatima de was. Ze kan haar huur niet meer betalen. Hij wijt het aan de pfas. Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? strijd is een feit. In een rijke papa-stad. Ze eet beton voor ontbijt. En ze luncht een lange lat. strijd is een feit. In een rijke papa-stad ik eet beton voor ontbijt. Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? Je mag niet wonen in een bus. Je mag niet wonen in een schuur. Je mag wel wonen in een woning. Maar dat is belachelijk duur. Je mag niet wonen hier op Ruigoord of in een bungalow. Je mag wel wonen in een woning. Maar heb je geld of zo? Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? Geboren, getogen, uitgezet. Geboren, getogen, uitgezet. Geboren, getogen, uitgezet Geboren, getogen, uitgezet. Ik ga door tot ik de hele kerk mee hoor zingen. Geboren, getogen, uitgezet. Geboren, getogen, uitgezet. Dat was het. Bedankt. Dankjewel, Jan Modaal was dat. Eh, nou ja, ik, eh, de einde vond ik ook steen goed. Trouwens helemaal hoor, die eh, songs van hem, fantastisch. ja, eigenlijk Hans, weet je wat ik nou vind? Ik vind het eigenlijk jammer dat we een winterstop gaan houden. Ja, vind ik Omdat, ja, we gaan een winterstop houden. dat betekent dat we mm, februari denk februari weer. Ja, natuurlijk! natuurlijk! Komen we terug. We komen weer helemaal terug. Ondertussen zal ik het enorm missen. Want zo'n middag als vandaag is toch onvergetelijk? Al die fantastische mensen die hier hebben opgetreden. Ja, joh, dat smelt mijn hart. En, ja, en de mensen die hier ook zijn en ook die achter de bar staan. En Sylvia en de geluidsman en Meijer. Nou, noem maar op, Maarten. Martina. Nou, iedereen. Weet je wel, ik ga zo enorm missen. Al is het maar voor een paar maanden. We komen terug, hè Hans? Jazeker. Zeg ook eens wat. Ja. ja. Nou ja, niet alleen nu. Niet alleen komen we terug met dit programma, maar ja, december en januari zijn niet voor niks. Eh, eh, ja, hier een eh, pauze. Want in december vinden de voorbereidingen plaats voor het gro de grote ballonshow in Paradiso. En ja, dan. 28 december, hè? Op, op mijn trouwdag ooit. Ja. ja. Dus dan is die kerk ook helemaal in gebruik. En eh, januari, ja, dan is het bijkomen en een nieuwjaarsreceptie en stofzuigen. En februari gaan we dan meestal weer eh, beginnen. Hè? Ja, het lijkt me wel. Als de kachel het doet tenminste, dan gaan we zeker door. En eh, nou ja, ik wil iedereen eigenlijk... nou, ik ben blij dat iedereen er is, van, is vanmiddag. En ja, ik heb zo ontzettend genoten. En van Sylvia Huber zit er nog steeds. Daar kan je nog dichtbundels kopen ondertussen. Want we hebben deze keer, wat we gewoonlijk wel doen, geen pauze gehouden. Maar eh, we vonden het mooi om het, zo, eh, het programma zo te laten verlopen zoals het nu ging. Hé Hans? Ja. Ja, Hans? Ja. Afijn, eh, nou ja, ik kan alleen maar zeggen eh, tot ziens. En eh, de kerk is natuurlijk wel vaak open als je het volgt. We hebben de salon met eh, ongelofelijke programma's. En, en, en natuurlijk allerlei kleine hoekjes en gaatjes waar je goede momenten kunt doorbrengen als je de mazen in de wet weet te vinden. We komen fris weer terug. Want het hebben we wel nodig, hè, Hans en ik. Misschien kan ik een beetje beter lopen. Nee, een beetje... Nou, hij kan het toch wel goed, joh. Jij bent altijd goed. Ja. Dat lieverd. Oké, dan tot, tot ziens. was het dus voor Radio Ruigoord. Ik eh, probeert tot 6 uur nog vol te houden. Maar ik heb in ieder geval zojuist gehoord dat op de Paradiso website kun je dinsdag en woensdag eh, online een, eh, een, kaartje kopen. Helaas is dat dus nog steeds dat het online is en dat het niet gewoon ergens over een toonbank gaat. Dat zou ik het liefst zien. Maar dat is dus nog niet zo, misschien in de toekomst weer. Dus dinsdag en woensdag dan start de verkoop voor het Ballonnenfeest 28 december in Paradiso in Amsterdam op de Weteringschans. Eh, daar is het eh, dan. Eh, we luisteren een beetje naar muziek. En we spreken elkaar hopelijk tijdens de Ballonnenfeest. Want dan gaat Radio Ruigoord ook uitzenden. En misschien nog wel eerder de komende weken als er geen programma meer is in, in de kerk. Ehm, of misschien wel. We zien het wel in ieder geval leuk dat je hebt geluisterd. En eh, tot de eh, volgende keer. En nog even genieten tot 6 uur van de muziek van eh, DJ Mejing. was hem dan voor eh, Radio Rijnvoort. Ehm, we zijn er weer eh, de volgende keer. En dankjewel voor het luisteren.